Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden... dat gebruikt is bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep hij op om de AR-15 van de straat te krijgen. Biden wil al langer een verbod op vuurwapens. Trump heeft al gezegd zijn wapenstandpunt niet te wijzigen. Hij is tegen een verbod. Het was Bidens eerste toespraak sinds de aanslag op zijn republikeinse tegenstander. Biden verzekerde het publiek helemaal klaar te zijn voor de komende vier jaar. Critici twijfelen aan de geschiktheid van de president. Ze vragen zich af of Biden niet te oud is om nog vier jaar president te zijn. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen worden vanmiddag de slachtoffers van de MH17-ramp herdacht. Vandaag is het tien jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische bukraket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren 196 Nederlanders. De executie van een Amerikaanse man is op het laatste moment niet doorgegaan. De 47-jarige man zou in 1998 hebben deelgenomen aan de moord op een vrouw om haar te beroven. De man houdt vol dat hij onschuldig is en eist al meer dan 10 jaar een DNA-test. Hij zegt dat hij nooit in het huis van de vrouw is geweest. Het Hooggerechtshof bekijkt nu of het de zaak in behandeling neemt. Zo niet, dan wordt de executie alsnog voltrokken. In 2020 werd de executie van de man ook al eens uitgesteld. In Nijmegen vertrekken de eerste deelnemers voor de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De ongeveer 45.000 wandelaars gaan vandaag richting Wiegen. Veel wandelaars en toegestroomd publiek zullen in het roze gekleed gaan. De tweede dag van de Vierdaagse staat bekend als Roze Woensdag. Gisteren werden zeven wandelaars gedisqualificeerd. Een man van 68 had iemand van de organisatie met de dood bedreigd.